Dit is wat de Jong met het NOS-journaal. Een groot konvooi met huurlingen van het Wagner-leger is vanmorgen vanuit Rusland de grens met Belarus overgestoken. Het zou gaan om een kolonne met zo'n 60 voertuigen. Het bericht komt van verschillende bronnen, maar is niet onafhankelijk bevestigd. Het ministerie van Defensie in Belarus zegt dat de Russische huurlingen militairen komen trainen. Op satellietfoto's is te zien dat er een groot kamp is opgebouwd voor de Wagner-huurlingen. Het is niet duidelijk hoeveel van hen nog in Oekraïne of Rusland zitten. En ook de verblijfplaats van de opstandige leider Prigozhin is onbekend. In een dorp in Wallonië is de afgelopen nacht een doden gevallen bij een ruzie op een landbouwevenement. De politie gaat uit van een afrekening tussen rivaliserende Helse Angels en Bandido's. Dat melden Belgische media. Volgens ooggetuigen kwam in de loop van de avond een groep motorrijders op het feest. Ze mishandelden een man met een hamer. Hij raakte zwaar gewond. En op de parkeerplaats overleed iemand nadat hij door een auto was aangereden die daarna over hem heen reed. Rond half twee probeerde de brandweer de vechtpartij te stoppen, maar details ontbreken. De aanvallers zijn gevlucht. Er is één verdachte gearresteerd door de Belgische politie. Tennisser Wesley Koolhof heeft samen met de Brit Niels Skupski het herendubbelspel op Wimbledon gewonnen. De twee waren in de finale te sterk voor het duo Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Zeballos uit Argentinië. Het werd 6-4 en 6-4. De Tsjechische Marketa van Drusova won vandaag het vrouwen-enkelspel in Londen. Ze rekende in twee sets af met Ons Jabeur uit Tunesië, ook 6-4 en 6-4. De 24-jarige van Drusova is de eerste ongeplaatste speelster die het grastoernooi in Londen wint. Het is voor haar de eerste keer dat ze een Grand Slam toernooi heeft gewonnen. Het weer. Vooral in het noorden en oosten kans op een enkele bui.